Freddy met het NOS-journaal. Canada breekt de onderhandelingen met Wallonië over het handelsverdrag CETA af. De Canadese delegatie is in het vliegtuig naar huis gestapt. De onderhandelingen met de Waalse regering waren vastgelopen. De Canadese minister van Handel zegt dat ze ontgoocheld is over het stuklopen van de gesprekken. De Walen zijn tegen het CETA-verdrag omdat ze bang zijn voor concurrentie uit Canada. De Europese leiders willen nu proberen het onderling eens te worden over het handelsverdrag... in de hoop dat dan verder kan worden onderhandeld met Canada. Een grote DDoS-aanval heeft vanmiddag een aantal grote websites aan de oostkust van de Verenigde Staten een paar uur platgelegd. Bij zo'n aanval worden servers in korte tijd bestookt met zoveel data dat ze het niet aankunnen. Grote sites zoals Twitter, Spotify, Facebook en de New York Times in de regio waren tijdelijk offline. De problemen zijn inmiddels voorbij. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is niet duidelijk. Er is mogelijk een probleem met de bankjes in Abris. In Delft is vanochtend een meisje met haar vingertje vastkomen te zitten in een bankje van een bushalte. Dat is niet de eerste keer. In augustus gebeurde hetzelfde in een Abri in Den Haag. En vorig jaar juni bleef de vinger van een jongetje steken in eenzelfde soort bankje in Zeist. Er wordt nu gekeken of er maatregelen moeten worden genomen. Het meisje in Delft is met een uitgezaagd deel van het bankje naar een ziekenhuis gebracht en daar bevrijd. Honderden vogelaars zijn naar de Maasvlakte getrokken om een glimp op te vangen van een bergheggenmus. Het is de eerste keer dat die mus is gezien in Nederland, meldt Omroep Rijnmond. De vogel komt normaal gesproken voor in Midden-Azië en Noord-Siberië. Het weer tot slot. De buien trekken weg. Vannacht kan lokaal mist ontstaan. De minimumtemperatuur in gebieden met opklaringen ligt dan op 2 graden. Morgenochtend nevel of mist, die gelost geleidelijk op en dan schijnt de zon geregeld. Aan de kust kan nog een bui vallen.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 Dat kost je 20 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen eh, Beest en Waardenburg 5, 10 minuten extra. En een half uur vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum staat 6 kilometer. Tot zover de verkeer.